Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. In Den Helder staat een vuurtoren op instorten. De Lange Jaap, zoals hij wordt genoemd, heeft scheuren in de muren. En als het hard waait zou het zomaar kunnen dat de vuurtoren omvalt. Het ding is 63 meter hoog en daarom is de omgeving afgezet. Verslaggever Mark Hamer staat wel in de buurt van de vuurtoren met buurtbewoners. En die zijn best geschrokken. Hij staat er nog wel en eh, ik hoop dat het eh, zo blijft. Het is, ik hoorde het gisteren dus... Eh, van mijn kinderen die hadden het eh, in de pers gelezen. En eh, ja, kleine schok. Soms had ik er wel eens langs liep, verbaasd dat dit ding nog blijft staan. Hè? 1877. Maar ja, nu blijkt dus toch door het, onder, eh, het gebrek aan onderhoud dat het... misschien wat te laat is. Hoe de scheur in de vuurtoren van Den Helder gefixt moeten worden is nog niet bekend. Het lichaam dat in een natuurpark in Amerika is gevonden... is inderdaad van de vermiste Gabby Petito, zegt de FBI. De zaak rond de blogger van 22 houdt de VS al dagen bezig. Ze kwam niet terug na een rondreis met haar verloofde. Die is nu zelf ook spoorloos. Ze wordt al dagen naar hem gezocht. Voor het eerst hebben we in een maand tijd weer meer uitgegeven dan voor de coronacrisis. CBS heeft de uitgaven van juli allemaal doorgerekend. Toen trokken we vooral neer de portemonnee voor de kapper en voor restaurants en bioscopen. En de Nederlandse voetbalvrouwen hebben IJsland verslagen in hun tweede wedstrijd in de WK-kwalificatie. Groene moet nu een keer zelf schieten en doet dat fantastisch. Een grote glimlach bij Jackie Groene. Ja, het werd 2-0 dankzij Jackie Groene dus. En het eerste doelpunt kwam van Danielle van der Donk. Die overwinning was even nodig, want de eerste wedstrijd tegen Tsjechië eindigde teleurstellend in een gelijkspel was ook nog mannenvoetbal gisteren. Ajax versloeg in de eredivisie Fortuna Sittard met 5-0 en RKC verloor met 1-2 van Willem II. Het weer, pas op als je de weg op gaat. In het noorden en het midden van het land geldt code geel. Er is daar dichte mist. Die trekt vanzelf een keer op en dan wordt het zonnig en warmer dan gisteren. Zo'n 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het gaat goed op de weg. In het noorden en midden van het land komt nog steeds plaatselijk zeer dichte mist voor. Er zijn in de regio twee files die opvallen. Ik begin op de A7 van Zaanstad naar Hoorn. Tussen Purmerend en Hoorn 5 kilometer file. Dat komt daardoor een ongeluk waardoor de rechterreis zo dicht is. De vertraging is daar net geen 10 minuten. Ook zit aansluit op de A10 van knooppunt Watergasmeer richting Knopend Komplein. Daar bij knooppunt Nieuwe Meer is de spitsstrook dicht vanwege een kapotte bus. Er staat daardoor een file van 7 kilometer en de vertraging is ongeveer een kwartier.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 De coronanood in Suriname neemt steeds verder toe. Het aantal besmettingen blijft stijgen en daarmee ook de druk op de zorg. Minister van Volksgezondheid kwam daarom met een noodkreet op de nationale tv. En de Australische stad Melbourne is getroffen door een zeldzame aardbeving.